1 uur. Jon van Kam met het NRS Zeker 15 Feyenoord-supporters hebben voorstanders van de plannen... voor het nieuwe stadion Feyenoord City thuis opgezocht, meldt Rijmond. Ze gingen onder meer naar het huis van de architect die bij de plannen betrokken is. Ze bonsten bij hem op de ramen en scholden hem uit. Volgens de architect heeft hij de afgelopen acht jaar al zes keer bezeten... vanwege bedreigingen. IS-vrouw Ilham B. is vandaag door Nederland uit Syrië gehaald... om te voorkomen dat het strafproces tegen haar zou stoppen. Dat schrijft het kabinet in een Kamerbrief. De vrouw uit Gouda wordt sinds 2016 vervolgd... omdat ze zich aansloot bij Islamitische Staat. De rechter zei vorig jaar dat het proces zou eindigen... als Nederland niet meer moeite zou doen om haar terug te halen. B. en haar twee kinderen zaten in een Koerdisch gevangenenkamp. Er is ook een derde kind meegenomen uit Syrië. Dat is volgens het kabinet een Nederlands slachtoffer... van internationale kinderontvoering. Kamerleden van VVD de PVV zijn niet blij dat die IS-vrouw wordt teruggehaald. D66 vindt het goed dat die IS-gangers hier worden berecht. In Jemen zijn zeker 17 doden gevallen bij een raketaanval in een stad... die in handen is van het regeringsleger. De raket van was volgens functionarissen afkomstig van de Houthi-rebellen... en zou zijn ingeslagen bij een benzinestation. Volgens de minister van Informatie zijn alle doden burgerslachtoffers. Hij sprak van een oorlogsmisdrijf en riep de VN en de VS op om de aanval te veroordelen. In Jemen woedt al jaren een bloedige burgeroorlog tussen de Houthi-rebellen en het regeringsleger. Beide partijen krijgen steun uit het buitenland. De Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek... gaat dit jaar naar Talia Verkade en Marco de Brummelstroet... voor een boek Het Recht van de Snelste... hoe ons verkeer steeds asocialer werd. De winnaar werd bekendgemaakt met het oog op morgen. Het boek gaat over de geschiedenis van de openbare ruimte in Nederland... en hoe de auto daarin een steeds dominantere rol is gaan spelen. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen in het binnenland veel bewolking.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 En je moet niet vergeten dat je je meeloopt als dat mag. Want ik, ik ben de wind in je rug rug die je draagt als het water aan je lippen staat. En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. Maar zag niet wat je had verwacht En hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht Maar je begrijpt het pas beter Als je kunt kijken met je hart En weet dat ik met je meekijk elke dag Want ik, ik ben het licht in het donker ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij.